Katrien Straatman met het NOS-journaal. De GGD zette de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voorlopig even helemaal stop. Het gebeurt in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM. Gisteren werd al besloten tijdelijk geen mensen onder de 60 te vaccineren... na vijf nieuwe meldingen over mogelijke bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65. Er stonden in de leeftijdsgroep boven de 60 nog 700 mensen ingepland... maar die zijn afgezegd om verspilling van vaccins tegen te gaan. In Loosdrecht hebben honderden mensen langs de kant van de weg gestaan... om hun eer te betonen aan drievoudig Paralympische snowboardkampioen Bibian Mentel. Ze wordt vandaag gecremeerd. De uitvaart is in besloten kring... maar haar familie heeft een afscheidsroute uitgezet van Loosdrecht... de woonplaats van Mentel, naar Laren, waar de crematie is. Bibian Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd... aan de gevolgen van kanker. In Myanmar zijn sinds de staatsgreep van twee maanden geleden... ruim 550 mensen gedood door het leger... zegt de mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners. Onder de doden zijn 46 kinderen. In de eerste weken na de coup kwamen er in steden verspreid over het land... telkens tienduizenden mensen bijeen. Inmiddels zijn de demonstraties afgeschaald... en houden mensen s'avonds vooral wakens, wakers. Frankrijk zit vanaf vandaag opnieuw in een lockdown. En dat betekent dat niet-essentiële winkels de deuren moeten sluiten... en dat mensen binnen 10 kilometer van hun huis moeten blijven. Ook is er een avondklok vanaf 7 uur... en zijn de scholen voor zeker drie weken dicht. In Frankrijk loopt het aantal IC-opnames de laatste dagen hard op. En president Macron probeert met de landelijke lockdown nu een zorginfarct te voorkomen. Het weer vandaag trekken wolkenvelden over het land. Af en toe breekt wel de zon door. Het blijft droog. De noordelijke wind is vrij krachtig en het wordt tussen de 8 graden aan zee en 12 in het binnenland. Ook morgen, eerste paasdag, is het vrij bewolkt en een graad of 10.